Levi van Eck met het NOS-journaal. De geschorste Zuid-Koreaanse president Yoon is gearresteerd, meldt staatspersbureau Yonhap. Hij werd opgepakt in het presidentieel paleis in Seoul... waar hij zich schel hield nadat er een arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd. Aanleiding daarvoor was het uitroepen van de militaire noodtoestand begin vorige maand. Duizenden aanhangers verzamelden zich bij het paleis. Ze probeerden zo een arrestatie te voorkomen... De Zuid-Koreaanse politie wist na een paar uur door de mensenmassa te komen en Yoon te arresteren. Een eerdere poging om de geschorste president te arresteren mislukte nog. Wereldwijd hebben steeds meer christenen te maken met vervolging en discriminatie vanwege hun geloof. Dat meldt de organisatie Open Doors. Die schat dat het om 380 miljoen christenen gaat. Het zijn er 15 miljoen meer dan een jaar eerder. De situatie is volgens Open Doors vooral verslechterd in Centraal-Azië en Afrika. Vorig jaar werden ruim 4400 christenen gedood vanwege hun geloof. Dat is minder dan het jaar ervoor, toen waren het er bijna 5000. De EU moet er alles aan doen om te zorgen dat Rusland zijn doelen niet bereikt. Dat zegt de nieuwe EU-buitenlandchef Callas tegen Nieuwsuur. Ze blijft daarbij rekenen op de steun van de Verenigde Staten. De oud-premier van Estland waarschuwt al jaren voor de naïviteit ten opzichte van Poetin. Ze zegt dat de Russische president helemaal geen vrede wil. Bij het huis van, de Rotterdamse, van een Rotterdamse ambtenaar zijn de afgelopen maanden vijf explosies geweest. Dat schrijft burgemeester Schouten. De ambtenaar werkt bij de directie Veiligheid. De woning is sinds begin dit jaar gesloten. Ook is de toezicht rondom het huis aangescherpt. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat motregen. Ook kan het mistig zijn.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 Cause I know that she'd be faithful, waiting for me to come home. To come home if I were. but you're just a boy. You don't understand. You're just a boy. Het voelt zo goed wat ik voor je voel.